Annette Schut met het NOS Journaal. De man die donderdag twee slachtoffers maakte bij een synagoge in Manchester... was op borgtocht vrij vanwege een verkrachting. Volgens The Guardian was hij bij de politie niet bekend om radicale ideeën. Details over de zedenzaak heeft de politie niet bekendgemaakt... maar het zou gaan om een zaak van dit jaar. De man viel afgelopen donderdagochtend op Yom Kippur de synagoge binnen. Hij stak op verschillende mensen in en probeerde naar binnen te komen... maar werd door de politie doodgeschoten. Qatar zegt dat het land zich samen met Egypte klaarmaakt om de details van Trumps plan voor Gaza uit te werken. De VS speelt daar volgens de buitenlandminister een coördinerende rol bij. Details over waar de onderhandelingen moeten plaatsvinden of op welke termijn deelt hij nog niet. Het 20-puntenplan voor Gaza van de Amerikaanse president... werd eerder al geaccepteerd door Israël. Hamas zei gisteravond laat in principe bereid te zijn door te praten. Over de invulling is echter nog veel onduidelijk. Zo zei Hamas nog niks over Trumps eis van een volledige ontwapening. Een trein heeft gisteravond een auto geramd op een spoorwegovergang in Bokstol. De inzittenden van de auto konden op tijd wegkomen en ook in de trein raakte niemand gewond. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur op het spoor tussen Eindhoven en Den Bosch. Het is niet duidelijk waardoor de auto op de overgang tot stilstand kwam. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed, meldt Omroep Brabant. De chauffeur is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. Vanwege het aangekondigde noodweer gaan veel evenementen vandaag niet door. KNMI verwacht een stormachtige wind en flinke buien... en heeft voor het grootste deel van de dag code geel afgekondigd verschillende plekken gaan ook markten niet door. Het weer, vannacht vanuit het westen steeds meer regen. Morgenochtend dus veel buien en harde windstoten. Aan de kust staat een harde, mogelijk stormachtige wind bij windkracht 7 of 8. In de middag af en toe zon bij een graad of 13.